En morgen gaan we naar eh, Tomorrowland. Ja, de Holy Grounds of Boom Boom. Zoals je het in werkelijkheid zegt, dat zit vlakbij Antwerpen. En dat is natuurlijk het feest der feesten. in Nederland zeggen we dat is Mysteryland, maar ja, dat is pas volgende maand. Zie je hem zelf door de muziek van Tavlo en S.G. Lewis met Heat. Een opkomend zomerplaatje. Komen nu weer een hoop lekkere muziek, een beetje shownieuws, de party update En natuurlijk de boven beste plaatsen van dansvloer. De Nightwalk Mainstage. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. En dat doen we met een, eh, een, een, eh, eh, een beetje een, een mashup van de Dead Summer Slammer. En dan hoor je onder andere Will Smith voorbij komen. Luister maar. Uh, uh, yeah, yeah, yeah, uh, Miami. South Beach, bring it heat. <laughs> Can feel Can feel Check it out. Uh. Who I am in the place where my come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play. You get so we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Jolly at the bar running up a high bill. Nothing less than this when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Asian, Indian, uh, Jamaican, uh. black, white, Cuban, and Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I just spent a few days in. My Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Dancing in the club with the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. C C FM FM FM FM. I like that. The dream wasn't crafted to be pornographic. Decency started from the crib plus kids. Don't need to hear all of that on a rap. The strength of my vibe plays chubs on the map because authority, seniority goes far through. My staff gives autograph plus gives up laughter. Like that. ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk Main Stage. light hurts my eyes, And something without warning, love bears heavy on my mind. the way. is Natuurlijk weer een eh, nieuwe remix van gemaakt. En die plaat wordt ook, eh, ja, <laughs> ik denk dat er wel eh, meer dan 100 remixen zijn van deze platen. En dan voor de muziek van Smile Like That, ook een white labeltje. Ik heb vandaag een heleboel white labeltjes. En het klonk allemaal lekker zomers. Beetje terrasmuziek, beetje, beetje happy strand vibes. We gaan gewoon van alles draaien voor je vanavond. En natuurlijk hebben we ook een beetje shownieuws voor je. Want alleen maar muziek, ja, de ene zit erop te wachten, de andere wil ook nog wel eens een beetje nieuws horen. Nou, Yeah is aangeklaagd omdat hij zonder toestemming muziek van anderen zou hebben gebruikt in zijn eigen werk. Eh, het zal niet zo, hè. Zo meldt eh, Billboard op basis van juridische documenten. Het is niet de eerste keer dat je ervan beschuldigd wordt. De 47-jarige rapper zou onrechtmatige stukken uit het nummer eh, MSD PT2 hebben gebruikt voor zijn eigen liedjes Hurricane en Moon. En het bedrijf dat de rechthebbende is van MSD PT2 heeft J daarom aangeklaagd. Dus ja, het is niet de eerste keer dat meneer dat doet, hè. Meneer, die kent volgens mij niet zoveel meer verzinnen. Hij werd toch, kort geleden werd hij ook nog eens, had hij ruzie met Ozzy Osbourne. Dat hij zonder toestemming een fragment fragment had gebruikt van hem. Ja, de Black Sabbath frontman eh, schreef toen op eh, social media... dat hij niets te maken wil hebben met de antisemitische artiest. Dus ja, hè? Eh, het, blijft een feestje om deze man. Op een of andere manier kan hij waarschijnlijk geen eigen muziek meer bedenken. Dus steelt hij dat van andere mensen. En Sjoukje Smit voor het Nederlandse duo Mouth and McNeil. Die is verrast dat de rapper Eminem op zijn nieuwe album The Dead of Slim Shady Coop de Grace... een sample gebruikte van, van hun muziek. Dat vertelt de zangeres aan de Telegraaf. We gebruiken het nummer, eh, in het nummer Lucifer een sample van eh, Land of Milk and Honey. Honey uit, eh, dat was 19, 1971, was nog voordat ik geboren was. En jij waarschijnlijk ook. Ik heb geen idee hoe die eraan is gekomen, zegt Smit. Destijds onder de naam Maggie McNeil, lid van het duo. Die vond het best wel bijzonder. Dat de rapper voor het lied heeft gekozen vindt de 74-jarige zangeres wel leuk. Het is natuurlijk een leuke anekdote voor een verjaardagsfeestje. Land of Milk and Honey was geen grote hit van het duo. Het liedje staat op de B-kant van How Do You Do. Het grootste succesnummer van Mount en McNeil. En dat is natuurlijk muziek van eigen bodem. Als je nou denkt van hoe de fuck is eh, Mount en McNeil? Nou, dat waren Nederlandse artiesten. En eh, ja, nou, de grote hit met uh, How Do You Do. Moet je maar even googlen. En misschien als je op YouTube klikt, aanklikt, zoekt of whatever... dan ga je het zeker vinden. CFM Zandvoort, ik loop weer veel te veel. Muziek Asian Stereo. Hoor je nu met It's All About Music. And in that moment, you realize it's all about music. around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Unconditional. Unconditional. En daarvoor eh, Kelly Late met Unconditional. CFM Zandvoort Nightwalk. Iedere zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. De Nightwalk Mainstage. En natuurlijk, het is zaterdag 20 juli. We gaan eens even kijken of er nog een paar leuke feestjes zijn... Eh, vandaag, eh, vanavond en misschien wel komende nacht. Nou, zo te beginnen weer eens met Cape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend. ook op het Rembrandtsplein. Eh, de Rembrandtsplein in eh, Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Eh, en ja, ah, Raimundo, onze eigen Zandvoerse Raimundo. Raymond Teunissen, zoals wij hem kennen. Die uh, zijn 20-jarige bestaan in de Escape als de DJ Resident. En heeft hij Special SX. En een Sexy Mr. S is er ook. En MC Janto is ook aanwezig. En ik ben een beetje teleurgesteld, want waar is mijn uitnodiging? Ik denk dat hij dat klein beetje vergeten is. Ja, we hebben niet zoveel contact meer. Uh, is, eh, toen we nog 30 jaar eh, in het vak zaten, toen hadden we één contact. Maar voor de rest is het een beetje verwaterd. Maar in ieder geval vandaag dus Remuno Celebrates Piers Escape DJ Residence in de Escape in Amsterdam. Als we doorlopen, komen bij Club R. Daar is vanavond Throwback. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Dat is hiphop en RB. Meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of app.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een hiphop en RB feestje. De home of hip-hop en RB wel te verstaan is uh, vanavond in de Melkweg. Wekelijks feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht tot 5 uur in de ochtend. Hiphop en RB. En eh, voor meer informatie aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Change the Finesse, MK, Limons en Joanne en hosted bij Nana. En eh, nog een grote feestje vanavond in de arena. Eigenlijk de hele nacht. Het begint om 10 uur en duurt tot 7 uur in de ochtend. Verknipt Arena, World's Biggest Hard Techno Rave. En dat is natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Het is hard techno. Maar als je denkt van, eh, ja, wat voor techno? Hard techno. En voor meer informatie check de website verknip.org. Met eh, onder andere de decks uh, Cynthia Spiering, Ketting, Dion, Diane, Edgar Rex Seller, Sarah Landry en nog veel meer. Check gewoon over de website verknip.org. En eh, vandaag ook op de Holy Grounds, de zaterdageditie van Tomorrowland. En dat is allemaal in eh, Boom in Antwerpen, oftewel gewoon B-O-O. En wij zeggen dan Boom maar bij Tomorrowland zeggen ze boom. Het is eh, vanmiddag om 12 uur begonnen. Nou ja, het is al even bezig. Volgens mij is het donderdagavond al begonnen. Vrijdag, zaterdag en de zondageditie. Het is in Boom in België. Klein stukje rijden, maar dan heb je wel wat. Het is een beetje te vergelijken met, eh, ja, weet je wel eens op cross geweest bent. Alleen dan met betere muziek, zeg ik dan. Want eh, het is net zo groot als Zwarte Cross. Alleen, alleen maar muziek Met onder andere Alok, Emilia Lens, Dimitri Vegas, Like Mike, Like Luke is aanwezig. Mandy, Ivy, Claudia, Wallace. Kenneth Cole, Sebastian Grosso, Steve Angelo, Lost Frequences en Friends, Deze Ghost Push, Rumix, Frankie Jones, Bonomo, Bonomo, Dixon. Ja, ik zit even te kijken of ik, eh, ja, een Back Loop natuurlijk, op de House of Fortune uh, State uh, van BL. Nou, check gewoon even de website tomorrowland.com. Daar vind je alle informatie uh, over het weekend Tomorrowland. En vandaag is dus de zaterdageditie en die is vanmiddag om 12 uur begonnen. Dus eh, ja, maar even checken. Tomorrowland.com Dan gaan we door met muziek, want ik loop weer veel te veel. Wat dacht je van Mike Newman?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 Op de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de festivals outdoor. En misschien nog wel indoor, maar eh, ik denk dat je liever buiten bent. Deze week op 10, Mark Knight en James Hur met de plaat die zojuist hoorde You Take Me Higher. Op 9, Azari, Il en Max Dean met Reckless 2024. Op 8, Gaskin met Dirty Minds. Op 7, Odin, Patzo en eh, Poppy Basco met Tell Me What You Want. Op 6, Curtis Mayfield met Move On Up in de Mark Knight remix. Op 5 Sam Jacobs en Tagma met Blueberries. Op 4 Disclosure met Seacon, Dance On. Op 3 Parshaw met Pick Up The Phone, samen met Nate Dog. En 2 deze week Marlon Hofstad, Fisher en eh, DJ Daddy Trans met It's That Time. De Fisher remix. En deze week op 1 Parshaw met Too Cool To Be Careless. Nou, die gaan we misschien straks nog even voor je draaien. Ik heb die andere muziek, want ik heb zoveel muziek bij me. Ik weet niet of ik het allemaal ga redden. Wat dacht je van Daniel Dash met Disco Stuff? Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Walk. beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. More music, let's talk. Nightwalk main stage. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Release, release, release, release. Control. Tezamen met Camina Dai met Release. De 2024 rework heeft hij een paar jaar geleden ook al uitgebracht. En eh, daarvoor hoorde DJ Mes met Get Busy on Him. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je daar natuurlijk op zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen wij helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.